uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De AIVD deelt vrijwel geen informatie meer... met de Oostenrijkse Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVT. Volgens de Oostenrijkse krant Der Standaard... heeft de AIVD het contact met Wenen zo goed als verbroken. Aanleiding zijn de banden die regeringspartij FPE onderhoudt met Rusland. De AIVD zou bang zijn dat de Russen inzicht krijgen in de werkwijze van de Nederlandse veiligheidsdiensten. Of dat AIVD-gegevens in handen komen van het Kremlin. Ook de Britse geheime dienst, de MI5, heeft de verhouding met de Oostenrijkers om die reden op een laag pitje gezet. Het heeft een Oostenrijks parlementslid tegenover het Britse persbureau Reuters bevestigd. Het is vooralsnog onduidelijk wie de parlementsverkiezingen in Israël heeft gewonnen. Volgens de exit polls heeft de oppositiepartij Blauw-Wit van oud-legerleider Benny Gantz 36 of 37 zetels van de 120 veroverd. De conservatieve Likud-partij van premier Netanyahu zou op 33 tot 36 zetels uitkomen. Gantz en Netanyahu hebben allebei de overwinning opgeëist. Kamervoorzitter Ariep heeft een Kamerlid een grapje over vrouwen laten terugnemen. Het CDA-Kamerlid Van Dam zei over een discussie tussen GroenLinks-Kamerlid Buitenweg en voorzitter Ariep. Ik heb lang geleden geleerd dat als twee vrouwen van mening verschillen ik mij daar als man helemaal niet in moet mengen. Hij moest daarvoor van voorzitter Ariep zijn excuses aanbieden en hij deed dat. En de politie heeft een dertiende verdachte opgepakt... in verband met de aanslag op het Telegraafgebouw in Amsterdam vorig jaar. Gisteren waren al twaalf verdachten opgepakt. Bij de aanslag in juni ramde iemand met een bestelauto... de glazen pui van het hoofdkantoor van de Telegraaf in Amsterdam... en stak de auto in brand.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 Head over heels, went toe to toe. This is the sound. ZFM. dit hoor, dit hoor je ook op het toilet. Los. Ik heropen de vergadering ik zou graag het woord willen geven aan de heer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Um, ik merkte net dat de beantwoording van de wethouder mij een bepaald gevoel uh, opwierp. En um, dat ik daarbij eh, de, wet, de portefeuille heb teruggegeven... dat ik vond dat hij eh, daarmee onvoldoende respect had voor de raad. Ik ken de burgemeester iemand die heel veel respect heeft voor de raad. Dat heeft hij net ook uh, verder toegelicht. Um, die woorden had ik niet in deze context zou moeten gebruiken. en we praten hier later nog verder over door. En u maakt uw excuus erover? Ja, voorzitter. Eh, ik heb gezegd waar het vandaan komt en dat had ik niet moeten doen. Oké. Dank u. Dan gaan we hiermee door. Of, we hadden het bijna afgerond, meen ik zelfs, hè? Dit agendapunt. Mevrouw Koper, ik ben even de draad kwijt. U had uw laatste opmerking gemaakt. We hadden zelfs in de tweede termijn iets afgerond. En u had nog geen tweede termijn gehad. Had nog geen tweede termijn Dus dan heb ik mooi, mooi het slot. Ik, ik, <laughs> maar mag ik even samenvatten? Heeft u wel uw tweede termijn gehad? Dus zie je, ik was van meneer eh, Hendricks. Dus ik geef u toch de laatste gelegenheid. Meneer Van Marden, uw tweede termijn. Nou ja, toch even met pijn eh, om deze discussie toch te volgen op deze manier. Dus... Eh, het woordje respect eh, moet eh, wel boven water blijven eh, en goed gehanteerd worden. Maar succes met het verder uitpraten daarvan. Het doet wel een beetje pijn. En was niet nodig, denk ik, deze avond. Um, ehm, inhoudelijk de tweede termijn. we, ik sluit me eigenlijk aan vooral bij de, de woorden van Astrid. Van mevrouw van Veld, sorry. Dank u. Mevrouw Koper, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat na de schorsing de excuses op tafel gelegen hebben... dat we verder kunnen, want ik, wil, ik hecht er toch wel aan... om hier te zeggen dat ik me geen seconde gepasseerd heb gevoeld... en dat ik me duidelijk bewust ben van mijn positie als raadslid... dat als wij een onderwerp wat naar de raad gestuurd is willen agenderen... dat dat dan ook gebeurt en dat het ook ter bespreking eh, terugkomt. Dus ik eh, wacht die volgende gelegenheid eh, graag af. En ik ben ook niet anders gewend dan dat het zo gebeurt. Dank u wel. Dank u vriendelijk. Dan sluit ik hiermee dit agendapunt af met die afspraak die we gemaakt hebben... tot het, het nog wordt met uw opmerkingen. En daar zien we met vertrouwen uit naar de werkzaamheden van de agendacommissie. Eh, tot zover punt 7. Punt 8, rondvraag. Het is een rondvraag en het is geen agendapunt, zoals u weet. Ik begin en ik kijk die lijst even af. Ik zie u nee schudden, alleen mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Ik heb er zelfs twee. Um, zou ervoor gezorgd kunnen worden dat wij morgen wel een internetverbinding hier in de raad zal hebben? Want ik vind het bijzonder vervelend. Dat is één. En het tweede is, ik begin mij zo'n beetje mevrouw van eh, Dalen te voelen. En niet meneer, maar mevrouw van Dalen. Ik wacht namelijk al heel lang op antwoorden. En het antwoord waar ik op, wacht is, heeft te maken met gebouwde rotonde. Ik ben niet de enige die lang wacht, want er is nu ook een WOP-verzoek uitgegaan... En het enige wat ik graag wil weten, wanneer is de bestemming gewijzigd? Hoe is dat gecommuniceerd? En waarom is dat gebeurd? En ik krijg maar geen antwoord. van akte. Dank u vriendelijk. Meneer Deen. Dank u, voorzitter. Wij hebben onze vragen ontvangen op eerdere rondvraagvragen in februari. Antwoord week. En eh, daar wil ik nog heel even op ingaan. Eh, de heer Berends heeft geantwoord op onze vraag over die garageondersteuning van het Van Venemaplein. Dat er eigenlijk min of meer een beetje, nou ja, conflict is een groot woord... maar er is een meningsverschil tussen de VVE en de gemeente. Eh, wat wij wel hopen is dat ja, voor het aanzicht met name ook... dat dat voor de zomer opgelost zou kunnen worden. Misschien ja, kan de wethouder daar iets over zeggen. En uh, de andere vraag was over de werkzaamheden die plaatsvinden in het Kostverlorenpark. Nou, daar hebben we ook keurig antwoord op gekregen. Dat blijkt allemaal vergund te zijn. Uh, alhoewel wij ons wel afvragen... Of, er was een vergunning voor zes bomen. Volgens mij zijn er 26 gekapt. Maar dat even daar gelaten. Het gebied eh, wordt in ieder geval goed onderhouden. wordt ook water nu aangelegd en zo. Het ziet er allemaal prachtig uit. Daar gaat het niet om. En eh, er is ook een bewoner, de heer Sukel... die een zevental vragen daarover heeft ingediend. En daar kijken we ook wel met belangstelling naar uit. Naar die antwoorden. Dank van akte. Dank u, vriendelijk. Ik kijk verder en ik zie niemand... ja, Meneer Hendricks. Ja, dank u, eh, voorzitter. Um, onlangs kregen wij uh, eh, antwoord op onze schriftelijke vraag over het eh, transitiebudget. In de afsluiting daarvan spreekt het college de hoop uit... dat met deze uitgebreide toelichting onze vragen afdoende zijn beantwoord. uh, dat is helaas niet het geval. Want terwijl de beantwoording uitgebreid is, is die niet helemaal compleet. Um, op sommige punten gaat het college niet helemaal in op de kern. En ik zou graag um, zien eigenlijk dat het college wat concreter ingaat op de vraag... met name over kaderstelling... Concreet door de amendementen die de Raad heeft uh, aangenomen in oktober 2016 en december 2018. Concrete vraag nu voor de rondvraag, eh, voorzitter. Is het college bereid een concrete beantwoording te geven? En lukt dit voor de commissievergadering van mei? Dit in verband met de voorjaarsnota. Dank u. Ik kijk verder. Dank u allen voor deze inzet van deze avond. En we kijken uit naar de volgende vergadering. En ik wens u allen wel thuis en plezierige avond. Wat is het? Hm? Mag ik niet slaan? Ja. right there. Pull yourself out of this state, dear. Acknowledge you were. watched the whole thing fall. And I never saw the writing that was on the wall. If I only knew the days were slipping past, that the good things never last, that you were crying.